uur. Dijkers met het NOS Journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen van Brazilië... heeft nog geen beslissende uitslag opgeleverd. Oud-president Lula da Silva won na een nek-aan-nek-race nipt... van huidig president Bolsonaro. Maar met 48% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid... die nodig is voor een beslissende uitslag. Er volgt nu een tweede ronde, die is gepland op 30 oktober. Het is maar zeer de vraag of de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren het verwachte resultaat gaat hebben, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. In het verleden waren vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren, schrijft het planbureau. Het aantal mensen dat overleed door een ongelukkige val is in tien jaar tijd verdubbeld. Vorig jaar kwamen volgens het CBS 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Een exacte oorzaak is er niet, al zegt het CBS wel dat de toename samenvalt met de vergrijzing. De Nederlandse voedselindustrie staat steeds verder onder druk door de hoge energieprijzen. Steeds meer bedrijven, zoals bakkerijen, krijgen te maken met duurdere tarieven nu een vaste contract afloopt. De brancheorganisatie maakt zich zorgen en roept op tot overheidssteun. In Haiti zijn zeker acht mensen gestorven aan cholera. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat mensen in Haiti overlijden aan de ziekte. De bacterie die cholera veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen... bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haiti zijn beide schaars door de politieke chaos van de afgelopen maanden. De vrees bestaat dat er daarom een epidemie zal ontstaan op Haiti. Het weer, de dag verloopt droog met wolken en zon. Bij weinig wind wordt het maximaal een graad of 19. Vanavond meer bewolking. Morgen is het dan met maximaal 20 graden iets warmer.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 Without you, I never do nothing. Without you, without you, I'm a good time with this all bingo, bingo. I never tell you, baby. This love will making me the No, no. I'm a good telling me what's up, bingo.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 is in tien jaar tijd verdubbeld. Volgens het CBS kwamen vorig jaar 5400 mensen om het leven door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Er komt een tweede ronde in de presidentsverkiezingen van Brazilië. Oud-president Lula da Silva won nipt van huidig president Bolsonaro... Maar met 48% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid... en die is nodig voor een beslissende uitslag. De Britse koning Charles gaat komende maand niet naar de internationale klimaattop in Egypte. Premier Truss zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt. Eerder werd gesuggereerd dat Truss niet wilde dat Charles de klimaattop zou bezoeken... omdat ze de klimaatdoelen naar beneden wilde bijstellen. Maar volgens een kabinetslid klopt dat niet. Het weer de dag verloopt droog met wolken en zon. Tot maximaal een graad of 19. ZFM. ja, geef mij die high Adrenaline, geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3 Oh, en laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou getroond.